4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Telefoongesprekken die president Trump voert vanaf zijn iPhones... worden afgeluisterd door Chinese en Russische spionnen. Dat staat in Amerikaanse inlichtingenrapporten, meldt de New York Times. China zou informatie uit de gesprekken van Trump bijvoorbeeld gebruiken... om te voorkomen dat de handelsoorlog met de VS verder escaleert. Trumps medewerkers hebben hem herhaaldelijk gewaarschuwd... dat zijn telefoons niet veilig zijn... Er zou druk op hem zijn uitgeoefend om vaker zijn vaste lijn te gebruiken in plaats van zijn iPhones. Er is een serieuze overnamekandidaat voor de IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk. De overname geldt niet voor de MC Slotenvaart in Amsterdam... dat ook in zwaar weer zit. Dinsdag werd bekend dat de vier IJsselmeerziekenhuizen... samen met het MC Slotervaart in Amsterdam... uitstel van betaling hebben aangevraagd... vaak een voorbode van een faillissement. Het MC Slotervaart in Amsterdam neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie... doen dat vooral om kosten te besparen... in plaats van uit milieuoverwegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90 van Nederlanders zegt kleine dingen in huis te doen... om energie te besparen... Het gaat dan bijvoorbeeld om het aandoen van een trui als het koud is... in plaats van de verwarming hoger te zetten. 55-plussers letten beter op hun energieverbruik dan jongeren. Het nieuwe kabinet van Irak heeft een Nederlands tintje. De minister van Financiën, Fouad Hussein, heeft jarenlang in Nederland gewoond... en spreekt nog altijd vloeiend Nederlands. De 69-jarige Hussein vluchtte in de jaren 70 uit Irak... en ging toen studeren in Amsterdam. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw en zette zich in Nederland onder meer in voor vluchtelingen. Het weer, het is overwegend bewolkt bij een graad of 10.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 See, I heard it all before. All of your lies, all of your sweet talk. Baby, this, baby, that. But your lies ain't working now. Now, look who's hurting now. Look who's hurting I had to shut you down lies ain't working.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 down. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Specialize in danger I'm from Niagara Falls And now I sit here waiting like an idiot for your call got a snake in my bone. Guess it's time to face the truth.